op toen een wapenfabriek in de Gazastrook door een Israëlisch gevechtsvliegtuig werd bestookt. Daarbij vielen geen gewonden. Het was het eerste geweldsincident sinds de grote gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen ruim een week geleden. In Bosnië en Servië zijn mogelijke medeplichtigen opgepakt van de man die gisteren de Amerikaanse ambassade in Sarajevo onder vuur nam. De dader werd gisteren opgepakt nadat hij door een scherpschutter van de politie in zijn been was geschoten. Speciale politieeenheden kwamen vandaag dorpen in Bosnië en Servië uit en doorzochten huizen. In Servië zijn 17 mensen gearresteerd. Over arrestaties in Bosnië is niets bekend. De politie zocht vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. Gematigde moslims in Bosnië willen dat die groepering wordt verboden en dat de leden het land worden uitgezet. Het weer overwegend bewolkt en in het zuiden en oosten kans op mist.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 De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Als de klok niet zou worden verzet, dan zou het rond de jaarwisseling ochtends pas om 9 uur licht worden. De zomertijd werd in 1916 ingevoerd, zodat het s'avonds langer licht is en er ook nog geen elektriciteit gebruikt hoeft te worden voor licht. Tussen 1945 en 1977 deed ons land het zonder zomertijd, maar in 1977 werd die weer ingevoerd vanwege de oliecrisis en er bezuinigd moest worden op energie. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd. In Kirgizië gaan rond deze tijd de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. De inwoners kiezen een opvolger voor de verdreven president Bakiev. Die moest in april vorig jaar het veld ruimen na een volksopstand die aan zeker 90 mensen het leven kostte.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 can send away